Zes uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Zware overstromingen die de afgelopen dagen vooral het zuiden van Iran teisteren... bedreigen nu ook andere delen van het land. Overal wordt gewaarschuwd voor hoogwater, ook in de hoofdstad Teheran. Bij de overstromingen zijn tot nu toe minstens 19 mensen omgekomen... en meer dan 100 mensen gewond geraakt. De meeste doden vielen in de zuidelijke stad Shiraz. Op foto's is te zien hoe daar hele straten zijn veranderd in rivieren. President Rouhani heeft gezegd dat het leger en de revolutionaire garde worden ingezet voor hulp. Thierry Baudet van Forum voor Democratie begrijpt niet dat er mensen zijn die bang zijn voor hem en zijn partij. Hij zegt dat alle voorstellen die Forum doet democratisch en rechtsstatelijk zijn. Na de verkiezingszegen van vorige week werd Baudet verschillende keren bedreigd. Over die bedreigingen wil hij niks zeggen. Hij vindt het geen onderwerp om in het openbaar te bespreken. Het Europees Parlement wil een einde maken aan het twee keer per jaar verzetten van de klok. Brussel wil het verzetten van de klok in 2021 afschaffen, maar het is maar de vraag of dat gaat lukken. Het onderwerp komt nu eerst aan de orde in een overleg van de Europese ministers van Verkeer. En het lijkt er niet op dat die het voorstel op korte termijn zullen overnemen. Om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen... moeten nieuwe auto's vanaf 2022 allerlei extra veiligheidsvoorzieningen hebben. Ze moeten onder meer een alcoholslot hebben, een snelheidsbegrenzer... en een systeem dat waarschuwt wanneer de bestuurder moe is of zijn mobieltje gebruikt. Het Europees Parlement en de lidstaten zijn het daarover eens geworden. En dan het weer. Het is bewolkt. Op de meeste plaatsen blijft het droog, bij een graad of 10. Vanavond brede opklaringen en vannacht koelt het af naar 2 graden. Morgen begint grijs en lokaal kan er mist zijn. Overdag schijnt geregeld de zon en wordt het 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De spits stelde niet zo heel veel voor vanmiddag. De meeste vertraging onder andere op de A9 van Diemen naar Alkmaar... tussen Holendrecht en Aalsmeer. Je hebt daar 10 minuten op onthoud. En op de A9 wat noordelijker tussen Akersloot en Heilo... ook nog 4 kilometer en ook 10 minuten vertraging. Op de A10, de ring van Amsterdam, heb je ook 10 minuten vertraging... tussen Watergraafsmeer en Amsterdam Slotervaart.